Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vannacht opnieuw explosies geweest in het noorden van het land. Er raakte niemand gewond, maar de angst zit er goed in bij inwoners. De politie denkt aan bende geweld. Over het hele land zijn er dit jaar al meer dan 300 explosies geweest... waardoor omwonenden recht overeind in hun bed zitten, zoals deze jongen laatst nog. Om eh, kwart voor vier s'nachts was het een enorme knal. 112 gebeld van een enorme knal, explosie. Maar het is wel vaak hier. Eh, een aantal weken geleden is ze geschoten ook. Mijn moeder denkt zelfs aan verhuizen, want dit is niet meer eh, leuk zo. Meer dan de helft van de ontploffingen was in Amsterdam en Rotterdam. In Derna, Libië, zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de overheid. Midden-Oosten journalist Joost Scheffers vertelt hoe chaotisch de situatie daar is. Het huis van de burgemeester is in brand gestoken. En de inwoners van Derna zijn boos en willen antwoorden en verantwoordelijkheden bij de overheid ehm, naar na deze ramp. Vorige week verwoestte een enorme modderstroom de stad doordat twee dammen braken. Die dammen zijn waarschijnlijk niet goed onderhouden. Mensen in een rolstoel of met een andere lichamelijke beperking... krijgen in veel gemeenten te weinig hulp om mee te kunnen doen in het dagelijks leven. Dat onderzocht nu.nl. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanvragen van subsidie voor een aangepaste fiets. Ze lopen tegen enorme wachttijden aan en moeten van alles aanleveren om hulp te krijgen. Dan wordt de aanvraag vaak ook nog afgewezen. En vandaag, de dag na Prinsjesdag, praat de Tweede Kamer over de plannen van het demissionaire kabinet voor komend jaar. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom zal het vooral over twee dingen gaan bestaanszekerheid. En daarnaast zal het ook al vaak over fossiele subsidies gaan. Want een aantal van, van de partijen in de Kamer wil snijden in die subsidies... om het gebruik van fossiele brandstof terug te dringen. Wat overigens wel een zaak van eh, lange adem is. Ook morgen debatteert de Tweede Kamer nog over de plannen. En het weer nog een droge dag met behoorlijk wat wind en af en toe wolken. Af en toe zon.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 Het zijn er dit jaar al meer dan heel vorig jaar. De teller staat op 358 tegen ruim 200 vorig jaar. Er zijn ook meer explosies buiten de grote steden. Voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne heeft president Zelensky de algemene vergadering van de VN toegesproken. Hij riep op tot eenheid tegen Rusland. Oorlogsmisdaden moeten worden bestraft, zei Zelensky. En het is de dag na Prinsjesdag en dat betekent dat fractievoorzitters straks gaan debatteren tijdens de algemene politieke beschouwingen. Het gaat over de miljoenennota en de plannen voor volgend jaar.